Lars Melitsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek... naar de democratische gouverneur van Minnesota, Tim Walz. Ook burgemeester Jacob Frey van Minneapolis wordt gedagvaard. Volgens het ministerie hebben ze immigratiedienst ICE tegengewerkt. De twee waren kritisch over het optreden van de duizenden immigratieagenten. De situatie is gespannen nadat een vrouw van 37 is gedood door een agent van ICE. Sigrid Kaag zit in een nieuwe ondersteunende raad voor vrede en stabiliteit in Gaza, meldt het Witte Huis. De raad moet een speciale vredesraad ondersteunen die president Trump voorzit. In de ondersteunende raad zitten ook de Britse oud-premier Tony Blair en VS-gezant Steve Witkoff. Sigrid Kaag was eerder vicepremier in Nederland en ook was ze VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Het is onduidelijk waar de Oegandese oppositieleider Bobby Wine nu is. Hij is gisteren met geweld uit zijn woning gehaald. Een legerhelikopter bracht hem naar een onbekende locatie. Bobby Wine deed deze week mee aan de presidentsverkiezingen... die zouden zijn gewonnen door zittend president Museveni. Volgens de oppositie in Oeganda zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Door overstromingen in het zuiden van Afrika zijn al zeker 200 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in Mozambique. Ook vielen de slachtoffers in Zimbabwe, Zuid-Afrika en Madagaskar. Er zijn berichten over verwoeste huizen en weggespoelde bruggen en wegen. Ook de komende dagen wordt er noodweer verwacht in het zuiden van Afrika. In Utrecht gaat komende dag het onderzoek verder naar de explosies van afgelopen donderdag. Daarbij nou, raakten enkele mensen licht gewond, ook is er veel schade. Meerdere mensen mochten gisteren weer terug naar huis. Anderen kunnen voorlopig niet terug. Volgens burgemeester Dijksma dreigen meerdere panden in te storten. En daardoor kunnen ook hulpdiensten er niet bij. Het weer. De dag begint met veel bewolking, vooral in het noorden en westen van het land. Plaatselijk is de kans op wat regen. In de loop van de ochtend overal droog en het wordt een graad of 11.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 Come on, baby, say goodbye. Or I could love you if I try, and I could. left to my own devices, I probably would. Left to my Singing in our things can only get better. Can only get, can only get, take it over me. You know, I know that things can only get better. Hij beleeft het. Alleen bij ZFM. yo. Yo, dirty, so what's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you trying to pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paula, give it a good loving daily. Now you trying to pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you never But all the good times daily Why you tryna pose like I be acting shady You're only lonely when you're home I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not no feel to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo. So what's life supposed to be about? baby Girl, free up your vibe and stop acting crazy Reminisce one of the good times daily Why you tryna pose like I be acting shady, shady Baby, we need some time which way will I find.